voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Funky. Langstraat. Langstraat. FM. Mark van den Hoek. Langstraat FM. Een bijzonder fijne zaterdagavond alvast gewenst. Dit is een show met Borderhol Funk, Disco, Funk. En na 6 uur ook voetbal. Want dan doet Ruben van Bijnen voor dit programma verslag van de wedstrijd Ajax-RKC. Andersom eigenlijk, RKC-Ajax vanuit het Mandenmakerstadion in Waalwijk. Dat na zes uur. Nu is de funk. Maxi single van Shakaka in zit en Earth to Mickey. to Mickey. 1984 schrijven we. Langs hadden we een Funk Night. 9 over 5. Uit de playlist komt deze. Kono Abrams, The True. Daarna, daarna hoor je Cashief en Weakness. uitvoering van The Truth. 1985 schrijven we, dat was Kono Abrams. Dit is Is my weakness. Is your sweetness. Your sweetness is my weakness. And it's good to me. En hierna hoor je een souvenir van Bobby Nunn. She's just a groupie. Een heerlijke floorfiller uit 1982. keep saying. well, that's all right, but you know it's time to go. You Well, I ain't ready to go. I, mean, I just ain't ready to go. Hey, we going. Let's I'm go. Sorry. I want to go. I just ain't ready to go. You came here with me. But i I, I, I brought my book, so I'm hey, gonna, I'm a, gonna get my book. You ain't, no, no, no, no. Yes, I Where's am. your pen? You ain't got a pen. You come you back. mean I got my? Hey, he might Don't got you know one. what your friend's saying about what you? What you mean he's probably got one? But you know what your friends are saying uh-uh, about no, you? Uh-uh, uh-uh, uh-uh. they calling you a groupie. De maxi-versie van She's Just a Groupie van Bobby Nunn, souvenir 1982. Mocht je naar de FM luisteren, ik hoor net dat we daar af en toe wegvallen. Via de stream en zo en de kabel zijn we gewoon te horen gelukkig. Het is balen, maar het is voorlopig niet anders. Hopelijk dat het snel is opgelost in ieder geval. Dadelijk na 6 uur dan eh, gaan we voetballen. Maar eerst gaan we basketballen samen met Curtis Blow. way to dribble up and down the court, just like I'm looking on the microphone. So is Dr. J and Moses Malone. I like slam dunks, taking it to the hoop. My favorite play is the alley oop. I like the pick and roll, I like the give and go, cause it's basketball, or Mr. Curtis flow. basketball. Tiny Pickens, Earl Pearl, and Will Bingo and Jerry West play basketball at its very best. Basketball has always been my thing. I like Magic Bird and Bernard King. And number 33, my man Kareem. is the center of my starting team. and Iceman too. Just give him the ball, and then you talk up too. Bentley and Wiggins are on the scene, and Ralph Sampson is really mean. Bill Russell didn't take no jump, and Dow Dawkins got a monster dump. <laughs> to the hoop, y'all. Yes. Ha ho! Here I go. Face. Watch me. Deal, deal, deal. You can't check. right basketball. You got my hair go in your face. Swish. y'all. It's basketball. Tell me, were you in the jump? The night Wilkes scored a hundred point. A win Celtics won titles back to back and didn't give nobody no kind of slack. A win Dr. J shook the whole damn team with moves that came right out of a dream. A win Willis Reed stood so tall, playing D with desire. It's basketball. It's basketball. was in the NBA. The poets, the sinners, and all the gods. The ones you see on the bubblegum cards. Me and homeboy would go one on one, cause playing the game is a lot of fun. Sit by the TV and watch them all, cause Curtis Blow is rapping basketball. Mm. Man, did you see that boy Pearl the other night take that thing up in Ewing's face? Man, he's bad, but I like Michael Jordan, man. Oh, y'all remember the old days, though? The old days of the record Dr. J shake the whole team, boy. Still doing it. used to burn him. Used to burn him. I saw him burn Cassie Russell one night. That was embarrassing. Uh, y'all burn our team. man. Oh, burn our Bruh. team is my man. I like the Knicks. The Knicks uh, play ball. They oh, they play ball. Bill Russell was the man. Uh, but Will used to take him, man. Will. Man, but Russell had the championship ring. Will just had them points. That's all he ever had. I don't know about that. Russell, man. basketbal. En na 6 uur hoor je Langstraat FM Sport. Samen met Langstraat FM Funk Night. Dan gaan we voetballen. Dat doen we samen met Ruben van Bijnen, die dan in het eh, RKC-stadion is, het Mandenmaker, uh, eh, Stadion hier in Waalwijk. Want RKC speelt straks om half zeven tegen Ajax. Juist, <laughs> dat is dus geweldig. Maar ook heel spannend, denk ik een hele goede tegenstander, ben ik bang. Langs hadden we Funk Nights. Dit komt uit de playlist. Maxi van Morris Day zit, die ook twee uit 1985. Hierna hoor je een nieuwe, splinternieuw Wafrouw Sadiq. En So Ready. Hier, bij Langs hadden we Funk Nights natuurlijk. There's no one fault but mine. So bad. I went too far. So bad before. Come look into my mind. Wat is hij goed, hè? Hij komt een klein beetje uit die hoek van Tony Toon Toné. Can someone heal my soul? Hij is niet zo jong meer. Jaartje of uh, eh, 2,53 in ieder geval. Rafael Sadiq was dit. Nieuw bij Langs Funk Night. Margie Joseph is het Big Strong Man. Om zes en een halve over half zes hier bij Langs Funk Night. dat. En dit is Human Body. Let me be, let me get you wet, people. En daar hoor je de Four Tops uit 1982. in life to have. I never cut and dry. Saving for some satisfaction, satisfaction you'll get. Oh, baby, come look my way. Let me get you wet. Let me get you wet. Oh, let me do it to you. Let me get you wet. Oh, oh, oh. let me get you wet. Never thought for less. Let me get you wet. Think got a lot of dry ideas, think it's just too slow. Come with me, I'm gonna teach you up. Baby, don't let go. You said don't tell, but I want to. Your secret I kept. Oh, baby, let me do it to you. Let me get you wet. Ooh, let's end the war. We could have so much more. Oh. If you never thought it could be, just wait and see. Come on, girl, let's be free. Let me do it to you, baby. Top van 1982. Belangrijk hadden we Fun Nights. En dit is een souvenir. D-Train, Keep Giving Me Love. Komt uit 1983. We besluiten uur 1 dadelijk met Freddie Jackson en Crazy For Me. into my heart. You are so. van D-Train. Keep Giving Me Love. Langstraat Funk Night. Dadelijk na het nieuws van 6 eh, uur hoor je Langstraat FM Funk Night. Met sport natuurlijk ook. Met de eh, RKC Ajax natuurlijk. Daar hoor je dadelijk alles over. Na reclame en nieuws natuurlijk. En natuurlijk uh, want dat hebben we ook heel veel natuurlijk. Tot, nou ja, 7 uur. tot dadelijk. gaat het. Uw duur betaald reclamebudget. Hupsakee, de kattenbak in. Radio Waalwijk.nl. Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Langstraat. Langstraat. FM. food night. Go, go, go, go. Don't George Clinton. Als opener van uur 2 van Langs en Funk Night, aflevering 102. Dadelijk om half 7 gaan we flitsen met het Mandenmakersstadion hier in Waalwijk. Voor de wedstrijd RKC Ajax. En Ruben van Bijnen is daar voor ons aanwezig. Voor ons, voor Langs en Funk Night natuurlijk. Glenn Jones is dit. 7 over 6. uit Italië. Italo Funk. Keno, It's a War. Kwart over zes, eerder 16 over zes. Maar dadelijk, over een kwartiertje, flitsen uit het Mandenmakerstadion hier in Waalwijk. Waar RKC tegen Ajax voetbalt. Verslag doet Ruben van Bijnen, die horen we dadelijk dus. and you can never stop. You'll never know what you can do if you don't shoot. Griffin. En dit was een eh, uitvoering van van Benite. Dan gaat de website uit. Ik krijg allerlei meldingen nu, dus ik kan niet lezen wat ik aan het doen ben. <laughs> ik denk dat er iemand mijn, eh, mijn computer heeft gekaapt op dit moment. Move was dit, wel langs en Funk Night. En move doen we ook dadelijk richting het Mandenmakerstadion in Lauwijk. En ja, en eh, daar staat Ruben van Bijnen. Die zal dadelijk wel even inbellen. En gaat zo links en rechts op het verslag doen. Van die wedstrijd tegen Ajax. Makkelijk zal het niet worden. Dat verslag misschien wel, maar eh, die wedstrijd. Oeh, die wedstrijd, die wedstrijd. Nou, dit is Joël uit de playlist. Fragile. Handle with care is dit. Night, Dit komt ook weer uit de playlist. Iron Jury is dit. Trust is a must. uit de punk en uit de funk. En in de playlist van Langstraat Funk Night iets over, ja, ik vier minuten over half zeven. En dan hangt Ruben van Wijnen in het stadion hier in Waalwijk. Ruben, goedenavond. Goedenavond. Nummer laatst tegen nummer 1. RKC Ajax. De RKC heeft juist de onderkant van de lat geraakt. Via een vrije trap. Dat scheelde ongelooflijk weinig. Daarna nog een scrimmage. En bij Ajax kregen ze die banden net Daar komen ze echt met schrik vrij. En RKC de zware underdog vandaag ontzettend dicht dus bij een hele vroege openingstreffer. En ja, dat zou natuurlijk een sensatie zijn als RKC hier op voorsprong zou komen tegen het grote Ajax. En ze waren hier dus ontzettend dichtbij. Uh, Onana was al geklopt, maar er was spatterus uiteen tegen de onderkant van de lat. En daar kroop Ajax ook het van de naald. En had RKC dus ongelooflijk veel pech. Ehm, bij RKC staat Pakari vandaag als back poseert. Dat eh, heeft hij nog niet eerder gedaan. Dat is opvallend om te zien. En verder weinig wijzigingen. Sportkleding nog altijd op de bank. Die later nog altijd geblesseerd. En Eetje Vaas heeft eh, de bal. Het stadion zit eh, tot de nok toe gevuld. Dat heb ik hier niet heel vaak gezien. En dat is toch mooi om te zien. Het is ook gelijk sfeerverhogend. Want ja, ja, de fans maken hier een feestje van. En uh, ja, Veerde dus volledig op toen die bal tegen de onderkant van de lat aanknalde. Want jongen, jongen, was RKC er daar dichtbij. En nu een bal van Ajax in de 16 met Ziyech, koppel En die gaat ja, toch wel ruim een meter naast. Oh, jammer. En dus kan Eetje eh, eentje de doeltrap gaan nemen. RKC dat in de laatste wedstrijden dus eh, jammerlijk verloor. Bij SC Groningen, bij die 3 tegen 0 nederlaag. Ze deed nog wel redelijk mee in de eerste helft. Maar alsnog dus een eh, ruim 3-0 nederlaag. En na een midweeks, midweeks interland voetbal waar dat Nederland het uitstekend heeft gedaan nu dus de competitie had tegen Ajax. Ja, een van de lastigste wedstrijden van het seizoen. Maar wel een eh, ja, sensationele openingsfase met dus bijna een 1 tegen 0 voorsprong voor uh, eh, RKC. Ajax nu in balbezit met Dest. Speelt bal naar voren en dan komen ze eruit met de paas naar de linkerkant. En die bal is aangeraakt. Mulder met veel problemen krijgt die bal weg. Want eigenlijk via via is de RKC in balbezit. Gaat die bal naar voren. En is het veldman die komt de bal te kort terug. Dan is daar een kei, keiharde botsing. Ja, bij RKC eh, eh, staat het heel vent alweer. Maar bij Ajax linkt, eh, even kijken, dat is Martinez. Die lag nog even op de grond. Nu een lange voorbal, maar die gaat langs als iedereen. RKC Ajax met de top van de kans voor RKC. Maar nog altijd 0 tegen 0 na 6 minuten spelen. mother dropping you ain't, or you ain't hit. you ain't hit, a mother dropping you ain't, or you ain't hit. Everybody say, or you ain't hit, a mother dropping you ain't, or you ain't hit. Come on, say, you ain't hit, a mother dropping you ain't, or you ain't hit. What do you mean? Why don't you clean up your life and empty the trash somewhere else? Not in my Hey, and why don't you fix the covers up your bed and stop messing where you sleep? Yeah, I'm talking to you. Who do you think I was talking to? Ain't nobody else in that room. Everybody sing. You ain't hip, I'm on the cover, you ain't set, you ain't hip. That's what I said. you ain't hip, I'm on the cover, you ain't, but you ain't hip. Come on, you heard us say. But you ain't hip, I'm on the cover, you ain't, but you ain't hip. Oh! But you ain't hip, I'm on the cover, you ain't but you ain't You ain't hip. Are you talking to me? I say destroy the hell you ain't. And help us destroy. Say what? You ain't hip. I'm on the cover. You ain't. You ain't hip. Come on, sir. You ain't hip. I'm on the cover. You ain't. You ain't hip. Everybody, sir. You ain't hip. I'm on the cover. You ain't. You ain't hip. We're free while you take the life from us. I'm on the cover. You ain't. You ain't hip. Oh, what you talking to me? You ain't hip. I'm on the cover. You ain't. You ain't hip. I said you ain't ain't hip, I'm on the chopper, you ain't. you ain't hip. I'm on the chopper, I won't you ain't hip, I'm on the chopper, you ain't. you ain't hip. you ain't hip, I'm on the chopper, you En zo duurt deze remix maxi van Slave nog een minuutje of twee, drie. Maar daar hebben we nu eh, niet zoveel tijd voor. Want in het stadion, in het Mandenmakerstadion hier in Waalwijk, daar staat nog steeds Ruben van Bijnen. Ruben, hoi. Hey, het is uh, eh, ondertussen bijna een kwartier speelt 0 tegen 0. Ajax overwicht, maar een 100% kans is nog niet komen. En RKC neemt nou de bal over, maar hij is nog op eigen helft deel. Een vent wordt diep gestuurd, wordt goed van de bal afgezet. Uiteindelijk haalt hij wel een op uit. En komt er dus een op aan half tegen de helft van Ajax. Ajax dus uh, merendeel in balbezit. En RKC het meest eh, dichtbij het doelpunt geweest met die bal tegen de onderkant van de lat. En we hebben wel mogelijkheden gezien voor Ajax, maar er waren telkens schoten die ja, een meter naast gingen. Maar eh, ja, in één keertje moest Vaas redden toen de bal op hem werd gekopt. Maar eh, ja, goed, dat, dat was het dan wel. En het is dus nog altijd wachten op het eerste doel in deze wedstrijd. Deze levendige wedstrijd toch wel. Met nu Leemans die de bal eh, in de voeten gespeeld krijgt. En die speelt dan de bal terug. En dan gaat de bal ook helemaal terug naar Vazen. Het is eh, Klaas-Jan Huntelaar die doorjaagt. En eentje Vazen speelt de bal rustig op eh, Hans Mulder. En Hans Mulder met ja, een lange ziekenhuisbal die uh, in niemandsland eindigt. En zo is het uh, Ajax dat de inworp krijgt met André Onana. Onana tegen, met de paas Blit. Ja, Ajax speelt ze komende week tegen Chelsea. En die eh, wil hier in Waalwijk natuurlijk geen eh, overwerk gaan hebben. Maar het keek dus al bijna tegen 1 tegen 0 achterstand aan. En uh, ja, kwam natuurlijk ook tegen PSV op 1-0 voorsprong. Dat gaf het jammerlijk weg door verdedigende fouten. Maar in die wedstrijd was RKC echt gelijkwaardig in de eerste helft. Toen het met 1 tegen 0 ging rusten. En ja, op dit moment kijk dus hoe dat Ajax in balbezit is met Martinez. En Martinez op Des. Die gaat hier voor een goede actie tegenover zijn tegenstander. Des met de paas in de 16. Is hij blind met de lange bal. Huntelaar niet, Sierg ook niet. En de bal wordt weggekopt. En dan kan RKC nu misschien uit. Dit is een hele mooie actie. En een vrije trap voor RKC. Overtreding van Dest, de Amerikaanse Nederlander. En eh, dus krijgt RKC een vrije trap op eigen helft. In dit eh, volgepakte mannenmaakstijl dus een hele vroege wedstrijd half zeven dus al. En ja, zo, als het hier een hele mooie avond wordt, dan kunnen, dat support, kunnen supporters het flink gaan vieren vandaag. Eh, nou. Ja, voorlopig is het in ieder geval 0-0 en eh, ja, dat biedt de burger hoop. Um, ja, kan RKC volgens nog de bal dus nog niet heel lang in de ploeg houden. En is dus vooral gokken eh, op doodspelsituaties. Want daar kwam dus het gevaar uit. En dat zijn de momenten in dit soort wedstrijden waar dat je het van moet hebben. Maar RC eh, wil bij tijd wij het spel maken, maar het is vooral achterover hangen. En Ajax laat aanval, maar dat mag ook geen verrassing heten. Dit lijkt me over thema wordt niet gegeven. En dus eh, is het Ajax dat weer een balbezit is met uh, Test. Die kijkt. Zie echt die vraagt, maar die heeft niet veel ruimte. Uh, eh, Zierkette alsnog de bal. En eh, dan gaat de bal nu naar de linkerkant naar Tadic. Nee, Promes ertussen. Quincy Promes met de behendigheidje. En dan zit Mulder er goed tussen. Nou, en nu moet de omschakeling heel snel zijn. Is het een overtreding? Jazeker, dan pakken we die even mee. Overtreding rondom de middencirkel. En eh, ja, ze proberen RKC in ieder geval wel om snel te kunnen omschakelen. Het lukt niet, maar uh, wel een trap rondom de middencirkel. En ja, die wordt dan teruggespeeld en dan is het Hans Mulder. En is het RGC dat dus rustige gaatjes probeert te vinden. En eh, ja, nu is er wat ruimte. En die ruimte die wordt benut. Dit is een moment, zeg maar. Wat een afzwaaier. Jongen, jongen, jongen. Ja, één op één met de doelman bijna. Maar eh, die bal eindigt uiteindelijk het uitvak. Hier, eh, hier wordt veel te makkelijk mee omgesprongen. Goede aanval, maar dramatisch afgedrukt. En zo had RKC veel meer uit moeten halen. Maar goed, wel een moment van opwinding alweer. Ja. Uh, eh, RKC Ajax is een leuke wedstrijd. Na ruim een kwartier spelen nog altijd 0 tegen 0. spannende wedstrijd daar in het Mannenmakerstadion hier in Waalwijk. Maar het is nog steeds 0-0. Larry Hancock was op de langzame wem Funk Night, want daar zijn we ook nog mee bezig. En Sweet Hard Work. Souvenir nu, souvenir van Shalimar, De Look. Dit is 1983. een Funk Night. Dat was Shalomar en Ruben. Is het nog net zo spannend als daarnet? Ruben? Ruben? Kun je mij horen ja. daar? Ja, goed zo. Is het, eh, is het nog net zo spannend als het daarnet was eh, in, het, eh, in de wedstrijd, tijdens de wedstrijd? Nou ja, het, is een beetje vrij onverand. ja, goed, Ajax ehm, probeert het spel te maken. Maar echt grote kansen komen niet uit. De RKC eh, ja, speelt met beleving, met agressie. Je probeert er het beste van te maken. Ja. En ehm, ja, goed, daardoor is de feitje nu steeds 0-0. Ja, RKC had op voorsprong kunnen staan en ja, Ajax ook. Maar toch, die ene enorme kans is nog niet uit geweest. Ja, RKC heeft dan wel door de onderkant van een lat Maar dat was via een spelsituatie. Maar echt een enorm goed uitgespeelde kans hebben dus niet gezien. En ehm, ja, goed, bij Ajax lijken ze er wat te makkelijk over denken. Want het is allemaal wat gemakzuchtig, wat traag, eh, wat ongeïnspireerd. Ja. En ehm, ja, goed, bij RKC hebben ze die beleving wel. En daarom is de ploeg dus al twee keer dicht bij een voorsprong geweest. En nu is het Cyril Dest. Is eh, ja, ontzettend behendig als hij aan de bal is. Nu zie je, dit is een goede paas. Op Tadic, uh, die bal gaat overal in heen. Belandt uiteindelijk bij Leemans. Leemans, ja, eh, moeizaam uitverdedigd. Masraoui, bal belandt bij Van der Beek. En Van der Beek terug op Dest. Dest, rechtsback van Ajax. Met de paas hier op Joel Veldman. En Veldman op Masraoui. Masraoui die kijkt, speelt er al Huntelaar. Huntelaar bij, niet, bij Van de Beek. Nu Ziyech. En Ziyech wordt van de bal afgezet. Gaat daarna goed door. En via via is het al ergens semi in zit Met Elbus op Leemans. En Leemans naar Tahiri. En die kijkt en ja, waar gaat de bal naartoe? Die gaat terug. En uiteindelijk gaat hij naar doelman eetje Vazen. En Vazen die gaat dan weer de bal naar voren schieten. En eh, ja, zo hebben we 25 minuten gespeeld. En is het toch een hele behoorlijke eerste helft van RKC. Met die Elbers, die staat geen spel. Hij gaat nu een voorzet geven de 16. En die gaat de tijd in de handen van doelman André Onana. De doelman uit Cameroen. Die ik hier een paar jaar geleden nog zijn debuut heb zien maken voor Jong Ajax. Tegen RKC. Uh, eh, toen merkte ja, die doelman dat hij enorm veel aan haar tijdrekken was. Dat is inmiddels wel wat meer verleerd. Maar uh, toch wel om te zien hoe dat hij zich heeft ontwikkeld van een doelman van jong Ajax naar eh, ja, toch wel de beste doelman van de Eredivisie. En eh, ja, een ontzettend talentvolle doelman. En die gaat zeker toptransfer maken. En nu een bal naar voren en die wordt onderschept. Is voor Eetje Vase. En die pakt op de bal op en zal dan de bal uit gaan gooien. Dat doet hij nu. Daar Bakari. Sai Bakari op de eigen helft met de paas op Tahiri. En Tahiri die dan wordt eh, opgejaagd. En geeft dan de bal naar Clint Leemans. De huurling van Pek Zwolle. Die zich niet van de bal wil, wil laten zetten. Maar leeft dan al in bij Daily Blind. En Daily Blind dan naar Ziyech. Ziyech, ja, als hij aan de bal is, dan zie je dat er heel veel kwaliteit van afstroot. Maar dit doet elkaar goed. Goede tackle op de bal. Maar uh, ja, weet al net niet te voorkomen dat er een op aankomt voor Ajax. Met Sierg op Van de Beek. Van de Beek terug op Sierg. die kijkt, gaat voor het schot. En oh, wat een fantastische poging. En die bal gaat net over de baas. Ja, dit was eindelijk eh, van Ajax die bal iets wat op fantasie leek. En uh, Vaas moest voor het eerst gestrekt gaan. En ja, dit zegt heel veel over RKC. Dat ze ja, Ajax dwingen tot dit soort pogingen schoten van buiten de 16. RKC mag gewoon trots zijn op hoe dat ze het eerste half uur spelen. Want Ajax heeft het niet makkelijk. Na een half uur is nog altijd 0 tegen 0. Nou, dankjewel Ruben. Eh, dadelijk eh, bij Peter kom je weer terug. In Peters Platenparade dadelijk naar het nieuws van 7 uur. En we draaien nog even het heerlijke nummer van Philip Bailey. Vaya is dit. Daar gaan we ermee uit. Langs dat een Funk Night is er volgende week weer om 5 uur. En ook dan gaan we om half 7 weer voetballen. Ik wens jullie allemaal nog een fijn weekend en een fijne week. En tot aanstaande zaterdag. En veel plezier met Peter.